Dan met mij, oh, oh. je bent nu toch nog vrij, oh, oh. lieve knappe meid, hey, dans met mij, oh, oh. ja, dans met mij, oh, oh. je bent nu toch nog vrij, oh, oh. lieve grapje meid. Ik zag jou net naar me lonken, jouw ogen blonken, zo zei Kom, dan gaan we lekker zwieren, de boel versieren, een fijn feestje bouwen. Ik wil er wel met jou vandoor, en ik weet ook al waardoor ik mijn hart aan jou verloor. Hey, dans met mij, oh, ja, dans met mij, oh, oh. je bent nu toch nog vrij. je wangen nou eens kleuren als kleuren, zo zijn de vrouwen. Maar ik wil toch wel proberen om jou te leren van mij te gaan houden. Ik wil er wel met jou vandoor en ik weet ook wel waardoor ik mijn hart aan jou verloor.